Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De kustwacht heeft last van mensen die zich komen bemoeien met het brandende schip bij de Wadden. Er is al dagen een flinke operatie bezig op zee... en de kustwacht vraagt om niet te bellen met opmerkingen of ideetjes over de brand... want daar hebben ze te druk voor. Volgens het ANP is er vanochtend ook een jacht weggestuurd dat kwam kijken naar het schip. Vandaag werd bekend dat er 500 elektrische auto's aan boord zijn. Die zijn lastig te blussen, weet dit bergingsbedrijf. De kans is groot na het blussen door de brandweer dat die mogelijk weer tot ontbranding kan komen. In sommige gevallen eh, gebeurt het ook wel eens dat de auto bijvoorbeeld twee weken eh, nou ja, in de waterdompelbak gelegen heeft. Eh, en dat we hem eruit halen en dat die gewoon weer tot ontbranding komt. De brand op het schip is dan ook nog steeds niet uit. Doe jij boodschappen bij de Boni? Straks niet meer, want die keten gaat verder onder de naam Nettorama. De twee gaan fuseren om de prijzen zo laag mogelijk te kunnen houden, vertelt mijn economiecollega. Hoe groter je bent als supermarkt, hoe goedkoper je kunt werken. En voor supermarkten is prijs heel belangrijk. Die willen goedkope prijzen aanbieden aan klanten, zodat ze niet ergens anders naartoe gaan. Dus als je kan samenwerken, bijvoorbeeld op het hoofdkantoor, efficiënter kan werken, dan kun je ook de concurrentie beter aan. Boni heeft op dit moment 51 winkels, nettorama 32. Niemand van het personeel in de winkels verliest zijn baan na de fusie. Een Europese satelliet stort vandaag neer op aarde. Bang hoef je daarvoor niet te zijn, want het ding wordt door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA gecontroleerd naar beneden gehaald. Deze ruimte-expert weet hoe ze dat gaan doen. De snelheid die die satelliet heeft, die is erop berekend dat hij keurig rondjes rondom de aarde draait. En zodra je hem eh, afremt, dan, eh, dan begint hij te zakken. En dan zakt hij net zo lang totdat hij geslepen wordt eh, door de atmosfeer. En dan begint hij dus neer te storten. Het gaat om een oude weersatelliet, zo groot als een kleine auto.